Een gerechtshof in Keulen heeft bepaald dat de 87-jarige Boeren gezond genoeg is. Eerder bepaalde een lagere Duitse rechtbank dat hij vanwege zijn slechte gezondheid niet terecht hoefde te staan. Boeren was in de oorlog lid van een commando dat uit wraak voor aanslagen willekeurige Nederlanders vermoordde. In 1949 werd Boeren in Nederland bij verstek ter dood veroordeeld. Nederland vergoedt de schade die gisteren bij een demonstratie is toegebracht aan de Chinese ambassade in Den Haag. Minister Verhagen heeft dat toegezegd in een gesprek met de Chinese zaakgelastigden. Demonstreren is een grondrecht, maar gebruik van geweld is altijd onaanvaardbaar, zei Verhagen. Bij de betoging gooiden Nederlandse Oeigoeren met stenen. Verhagen verontschuldigde zich namens Nederland. Er is nog geen run ontstaan op de virusremmer Tamiflu. In juni werden via de apotheken 3000 recepten verstrekt. Dat waren er net zoveel als in mei. Dit betekent dat er maandelijks per apotheek twee keer Tamiflu wordt gegeven. Niet bekend is hoeveel Tamiflu er via internet wordt verkocht. Met Tamiflu kunnen de gevolgen van de Mexicaanse griep worden verzacht. Ruim driekwart van de leraren in het voortgezet onderwijs is trots op zijn beroep. Iets meer dan de helft zou weer leraar worden, maar slechts één op de vijf zou het ook zijn kinderen aanbevelen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP deed het onderzoek omdat vaak wordt beweerd dat het beroep van leraar onaantrekkelijk is. De meeste leraren zelf ervaren dat niet zo. Wel zijn docenten kritisch over de schoolleiding. Het weer. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over het land.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 to Zandvoort. Voel de zomer. Ja. Op ZFM. Darling. me. Darling. Darling. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. My traveling companion is nine years old. He's the child of my first marriage. but I've reason to believe we both will be received in grace land. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart.